Oh, oh, zo schoon. Vera, dit is bruin. ze is fijn, ze is fijn. Mijn schoon, mijn es splinter niet. Goed doepen, goed toe, mijn lieve. Kleer komt, stein komt, ze